Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Egyptische autoriteiten zeggen dat de hoogste leider van de moslimbroederschap is opgepakt. Mohammed Badi zou zijn gearresteerd in een appartement in Cairo... Hij wordt beschuldigd van het aanzetten tot geweld. In de buurt van het appartement betoogden wekenlang aanhangers van de moslimbroederschap. Vorige week grepen het leger en de politie in... en vielen bij het beëindigen van de protesten verspreid door heel Egypte honderden doden. De interimregering onderzoekt een verbod op de moslimbroederschap. De partij wil dat de afgezette president Morsi weer aan de macht komt. In Amsterdam-West zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gestuurd... nadat in een appartementencomplex een verhoogde concentratie koolmonoxide was gemeten. Volgens de brandweer zijn ze ter controle naar het ziekenhuis gegaan. Het gas kwam uit de installatieruimte van het complex in de wijk Slotervaart. In meerdere woningen is een te hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Tegen de lokale omroep AT5 hebben bewoners gezegd dat ze zich al drie dagen niet lekker voelden. In Amerika is tegen militair Bradley Manning 60 jaar cel geëist... voor het doorspelen van informatie aan klokkenluidersite Wikileaks. De militair aanklager zei dat de 25-jarige Manning... de Verenigde Staten heeft verraden... en hij het daarom verdient om een groot deel van zijn leven in de gevangenis te zitten. Manning is vorige maand schuldig bevonden aan de meeste aanklachten. De uitspraak wordt deze week verwacht. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met het blussen en nablussen van een brand in Leiderdorp. Sinds gisteravond staat daar een afvalverwerkingsbedrijf voor huishoudelijk afval in brand. Het vuur is moeilijk te bestrijden doordat het in stalen loodsen woedt.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 I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.